uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De vakbond CNV noemt de reorganisatie bij Blokker een mokerslag. Ook de FNV is geschrokken. Alle formules waar geen Blokker op de gevel staat worden afgestoten. En dat betekent dat Xenos, Big Bazaar, Leen Bakker en Intertoys in de verkoop gaan. Ook gaan zo'n 100 slechtlopende blokkerwinkels dicht. De reorganisatie kost in de komende twee jaar bijna 2000 banen. Blokker zegt in een toelichting dat winkelbedrijven zich voortdurend moeten vernieuwen om interessant te blijven. Het afstoten van de wonen- en speelgoedwinkels is nodig om snel, wendbaar en slagvaardig te opereren. Informateur Schipper stuurt vandaag een verslag naar de Tweede Kamer over de mislukte gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Morgenochtend zal de Kamer over het verslag debatteren. Pas daarna wordt duidelijk hoe de formatie verder gaat. Een aantal partijen is graag bereid om in een nieuwe ronde van gesprekken aan te schuiven. Zo wil SP-leider Roemer wel praten over een centrumlinkse coalitie zonder de VVD. De Europese Commissie heeft niet langer de exclusieve bevoegdheid voor het afsluiten van handelsverdragen met andere landen. Nationale parlementen moeten zich erover kunnen uitspreken. Dat staat in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De EU onderhandelt op dit moment onder meer met Japan en Mexico over handelsverdragen. Mogelijk lopen die vertraging op nu nationale parlementen inspraak krijgen. De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van het jaar met 3,4% gegroeid. Dat is de sterkste groei in negen jaar, meldt het CBS. Bedrijven investeerden meer en de consumenten gaven meer uit. Meer mensen hebben werk en dat zorgt voor meer inkomen en meer bestedingen. Dat Nederland nauwelijks is getroffen door het gijzelvirus was waarschijnlijk een kwestie van geluk. Dat zegt staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. Volgens hem waren ook veel computers in Nederland kwetsbaar. Het gijzelvirus veroorzaakte sinds vrijdag in veel landen problemen. Het weer geleidelijk vanuit het zuiden meer zon. In het noorden en oosten kan nog een bui vallen. In het zuidoosten is het 25 graden.